start. Kees Groot met het NOS-journaal. Een levenslange gevangenisstraf mag daadwerkelijk levenslang duren. Dat heeft de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege, bepaald. Levenslange gevangenisstraf is niet meer in strijd met de rechten van de mens... omdat het kabinet een nieuwe toetsingsregeling heeft ingevoerd. Daardoor hebben veroordeelden de mogelijkheid om na uiterlijk 27 jaar... een verzoek tot vrijlating in te dienen. Bondskanselier Merkel erkent dat de Duitse overheid fouten heeft gemaakt in de nasleep van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn vandaag precies een jaar geleden. Daarbij vielen twaalf doden. Nabestaanden en slachtoffers verwijten de overheid een gebrek aan medeleven. Ook zouden de terreurplannen van de dader niet serieus zijn genomen. Israël boycott de rechtspopulistische FPE in de nieuwe Oostenrijkse regering. Ministers moeten voortaan via hoge ambtenaren zaken doen op ministeries waar FPE-ministers zitten. De FPE heeft een verleden van antisemitisme en neonazistische sympathieën. Voorman Strache, nu vice heeft daar afstand van genomen. De integriteitscommissie van de VVD gaat onderzoek doen naar Tweede Kamerlid Van Haga. Hij verhuurt panden in Amsterdam en zou zich niet houden aan de nieuwe regels die daarvoor gelden. Van Haga zegt dat hij tijd nodig heeft om aan die nieuwe regels te voldoen. VVD-fractieleider Dijkhoff heeft om het onderzoek gevraagd. Op Schiphol zijn vijf horens van neushorens en vier voorwerpen die van hoorns zijn gemaakt in beslag genomen. De waarde ervan op de illegale markt wordt geschat op een half miljoen euro. De douane heeft een Chinees aangehouden in wiens bagage de spullen werden gevonden. Het weer, het is overwegend bewolkt en vooral in de oostelijke helft van het land valt soms lichte regen of motregen. In het westen breekt soms de zon door. De temperatuur ligt tussen de 5 graden in het oosten en 8 graden aan zee. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is begonnen. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld 10 minuten vertraging. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 10 minuten. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik de Ambacht en Sliedrecht 10 minuten. A20 richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 10 minuten.